programma wordt mede mogelijk gemaakt door BAV For You. Het BAV Opleiding Instituut. Hiep, hiep, hiep. Ah! Hiep, hiep, hiep. Lang zal die leven, lang zal lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Goedemorgen deze morgen. Nederland ontwaakt. De zon schijnt, de haan kraait, de koffie loopt door, de broodjes zijn warm, het eitje gekookt. Dus het ontbijt is met gouden vingers bereid. Ja, jongen, na een zwarte nacht wilt u in het ochtend gloren. Rogier van Diesveldoren. Goedemorgen, dame. Hoe vind je dat ik eruit zie vandaag? Ja, ik vind je wel netjes, maar ik vind je niet... Ja, netjes. Echt. ook netjes. niet echt netjes en ook weer niet echt mooi. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom bij het Ochtendgloren hier op de tweede dag, de derde dag van de marathon van Radio 501. Ik ben er tot 10 uur dus twee uurtjes lang lekkere ochtendmuziek. En het is vandaag Palmzondag. En dat houdt in dat ik dus traditioneel straks om bieruur een palmtje ga drinken. En wie erbij schuift, dat weet ik niet. Maar dat zien we vanmiddag om bieruur allemaal. Eh, ik heb vanmorgen weer een lekkere ochtend met muziek. En ik hoop dat jullie daar een beetje wakker eh, bij worden. En ik heb geen ochtendhumeur vanmorgen. Maar ik ben wel aardig duf van de dagen daarvoor. Maar dat, daar, dat maakt verder niet uit. Daar hebben jullie helemaal niets mee te maken. Natuurlijk heb ik heerlijke muziek. En eh, ja, daar gaan we nou maar eens heerlijk mee starten. Wie kent nog eh, Mick Jagger van de film Memo from Turner? En dat nummer dat heet ook Memo from Turner. Het komt uit eh, de jaren 60, ik geloof 1969 als ik het goed heb. En die film, ik heb de film zelf nooit gezien, maar het nummer vaak gehoord op de radio. En vandaag ook weer bij Radio 501. tone on a hot and dusty night. We were eating eggs and sammies when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now. You fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggot little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. And you're the misread executive I see heavily advertised. And you're the great, great man to lips, policeman's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing. Laughing. Oh, when the old men do the fighting, and the young men all look on, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn. Beware it, please, my gentle friends, of all the skins you breathe. They have a tasty habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean still be boys. I'm playing with toys, so be strong with your bees. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer? So stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen. Why you are? zo'n zondagochtend is het altijd leuk om eh, even iemand eh, te bellen. Om even te kijken wat zijn eh, meest ja, optimale zondagochtend is. wat ziet iemand als zijn meest optimale zondagochtend? En toen dacht ik meteen aan Rob Ricard en die heb ik aan de telefoon. Rob, ja. ja, goedemorgen. Eh, ja, dat, misschien eh, lastig dat ik je nu meteen bel. Misschien lig je nog in je bed, maar dat weet ik dus niet. Maar eh, ik ben benieuwd naar jouw meest optimale zondagochtend. Jouw ultieme zondagochtend. Hoe ziet die eruit? Ja. Of hoe zou die eruit moeten zien? Ja, dat hangt even van de zaterdagavond af. Ja. En als de zaterdagavond heel goed was, ja. dan is de meest optimale zondagochtend, die maak ik dan niet mee. Hoe bedoel je? Dus, nou, dan word ik pas zondagmiddag wakker en dan sta ik pas op. Oh. Dus dan de, de meeste, de ultieme zondagochtend is dan dromend. Eh, dromend, dus... Eh, dromend en slapend, ja. Tot vroeg in de middag. Ja. ja. Maar als de zaterdagavond eh, niet zo extreem was, en normaal... Ja. Vroeg is op tijd naar bed en zo. De, de meest ultieme zondagochtend is heel, vroeg opstaan. Ja. Met, uh, met zonsopgang en dan... Dat is zes uur s morgens of zo? Ja, zomers is dat nog vroeger. Zomers is het nog vroeger, dan moet je misschien wel om vijf uur op. Maar een beetje, na zes uur vind ik een mooie tijd. Ja. En nou, even lekker met het fototoestel en de fiets erop uit. Soms mag de hond mee. Ja. Lekker rustig is het dan overal. Er zit de hond lekker achterop. Heerlijk. Nee, die loopt ernaast. Hij loopt ernaast. Ja, heerlijk. Dat vind ik echt heerlijk. Dan is het gewoon zo rustig en stil. En, eh, en heb je een, uh, een brood heb je bij je voor onderweg? Nee, dat sla ik overdoek als ik thuis kom. Ja, en je hebt al koffie gedronken dan? Ook niet. Ook niet? Nee. Dus je gaat uh, broodje nuchter, eh, nou broodje nuchter, je gaat eh, nuchter op de fiets, niks gedronken, niks gegeten? Nee, nou hooguit zo'n Actimel of zo. Ja. Weet je wel, zo'n dingetje. Ja. Een klein flesje, ja Eh. Of Actimel. Ja. En, en, heel soms een, eh, een, eh, een, crackertje van Waza, van eh, zo'n knekkenbruidje, maar dan zo'n vezelding. Ja, voor de, voor de, voor de spieren even. Ja. en dan, ga je dus, dan kom je dus terug. Ik weet niet hoe laat je dan terugkomt, dan kom je terug. Ja. En dan, dan is je ochtend er niet voorbij. Dus dan kan je nog van allerlei optimale, ultieme dingen doen. Ja, dan is het dus tijd voor ontbijt en koffie. Lekker ontbijten met een gekookt eitje. Ja, kijk. En een kop koffie met een glaasje jus Eitje moet uh, half zacht zijn of eh, hard? Nee hoor, hard. Oh, hard. Mag ja? niet meer, hè? half zacht met de salmonellen. Ja, dat valt best mee. Dus, eh, of, of als ik helemaal... Eh, een eitje is ook wel lekker, hè? Een, een, een hardgekookt eitje met, eh, op, op witbrood met mayonaise. Oh ja. Peper, zout, knoflook. Dan moet je, en, Zaanse, dan moet je Zaanse mayonaise eens proberen. Uit de tube. Ja, dat is hele lekkere... Hè? Ja, dan heb jij toch een familielid die daar helemaal vanuit zijn tak gaat. Ja, ja, ja dat, dat, dat heb ik, ja. Nee, maar dat is dus heel erg lekker. Of anders een gebakken eitje. Dat is ook erg lekker. Met, uh, uit, brood erbij. nee, pa. Ja, dat weet ik veel. Nee, nee, gebakken dat is eitje. Wit, brood, op het brood een plakje kaas. Een paar plakjes kaas, jonge kaas. Gebakken eitje met eh, uitjes, knoflook, eh, spek. Ja, ja. En nog een beetje kaas over het ei heen. Doe maar. En dan natuurlijk weer peperzout en knoflookpoeder. Geen ketchup. -huh. Nou, lekker. Dat, eh, en dat, dat, allemaal op één eh, ultieme zondagochtend? Of maak je de keuzes uit steeds bij... Uh... of een gebakken ei of een gekookt ei. Nou ja, ja. Nou, dat lijkt me, lijkt me een leuke zondagochtend zo. En dan afsluiten met nog een lekkere bak koffie. En dan is het 12 uur en dan begint de middag. Ja. Nou, en dan ben ik klaar met vragen. Want als de middag begint, ja, dan is mijn programma ook voorbij. Nou, dan doen we dat niet meer. <laughs> Oké, hartelijk bedankt voor uh, jouw zondagochtendnieuws. Oké we zien, we, eh, we zien elkaar wel weer. Tot hoor. Aansta aanstaande donderdag of zo. Ja. Oké, hoi. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take off. The Beatles, Twist and Shout. is Velvet Underground. Met de Nigo samen. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning. Sunday just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Zorg dat het goed met je gaat Sommige vragen er een koekje bij Lekker. Mij maakt de combi met de peuk wel blij Drink het alleen of met elkaar De verse staat altijd voor je klaar Oeh, koe, koe. Ah, lekker bakkie ik heb mijn eerste bakje snobber al gezet Je hebt ook cappuccino of nepcafé Zolang je mij niet vraagt Heb je ook een kopje thee? Ben je nou helemaal van de pot gerukt? Cafeïnevrij is mij nog nooit gelukt Zijn je filters op, dan heb je een probleem Maar kom maar bij me langs, want ik heb er nog wel een Oeh, Ah, lekker bakkie Bakkie. Nou, daar heb ik ook wat trek in. We zitten bij deze marathon van de Radio 501 eh, in uur, even kijken, 45 en we hebben nog 15 te gaan. Dit zijn de Eagles. Well, my time went so quickly, I went lickety-splitly, out to my old 55. As I pulled away slowly, so holy. God knows I was feeling alive. my old 55 as I pulled away slowly, feeling so holy. God knows I was feeling alive. zonnig en vooral later op de dag misschien een bui. Het wordt 21 tot 29 graden. Goedemorgen voor de mensen die net met hun hoofd boven de dekens zijn uitgekomen. Het is het ochtendglorie hier bij Radio 5 Lijn. Buiten schijnt de zon. En het is vandaag Palmpasen. Nog één weekje te gaan en dan kunnen we weer eieren rapen. Dit is Queen. Beautiful day. It's a beautiful day. cannot stop me now. Oh, yeah. It's a beautiful day. I feel I feel Sometimes I feel so sad, so sad, so bad. But no one's gonna stop me now. No one. Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. Op radio 501. wordt hier druk in de keuken allerlei eieren gebakken. En eh, de koffie die staat ook door te lopen, want hier hebben we helaas geen espresso machine. Dit is één kopje koffie van VOF de Kunst. Die doet er ook een schepje bovenop. het inmiddels eh, kwart voor negen is geweest. Ik weet ook dat Carla wakker is. En speciaal voor haar John Allen. Met Lucky I Guess van zijn nieuwste CD. what it was got hung out to dry. They threw me to the lions just for telling a lie. The way some people talk, you would have thought I could have hung for less. But don't blame me, boy, I'm just lucky, I guess. Shipwreck me and I'll build a boat. Throw me overboard and I swear that I'll float. There's nothing you can do haven't done it myself. I've been down in the trenches with the pimps and thieves. I've waded through the mud till it was up to my knees. I've seen things to make the laughing cavalier depressed. judge in this town. They never love you more than when they're sending you down. Now I'm just another number, doing time with the rest. Me and my friends, we're just lucky, I guess. I ain't gonna cry no tears anymore. There's nothing you can show me I ain't seen before. Down in the bright patch was where I was born. week's a great white hope. Been strung along and always given just enough rope. I've done what I was told, done my best to please. Now when people see me, they don't even John. En dan laat weten dat je geniet van het ochtendgloren. Stuur een e-mailtje naar studioradio Dit is Concrete Sneaker. Good Old Days. Ook een hit hier op Radio 501. klinken Good Old Days. We gaan zo alweer naar eh, ja, de plaat voor je hoofd. die is dit keer van Nemesia en die heet Afterlife. Daar gaan we zo even naar luisteren. Dan komen de radiospots. En dan ben ik na het hele uur weer bij je terug. dag. Goedemorgen, een nieuw begin. Gooi de ramen lekker open, zuig je longen maar eens vol. Goedemorgen, maak je blij van zin. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Dit is deze week de Radio 501 plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Don't shut your eyes to me. I wanna make you see our destiny. How it's supposed to be. Let the darkness fade.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 Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting Aap. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan Aap officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Ah, oh, mag ik, mogen we nog heel even tv kijken? Heel kort maar. Kom op, heel even tv kijken. Oh nog zien. Als u wilt dat dit stopt, moet u ja zeggen. Maar dan is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl. Dit is een commercial van Sieren. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bouw mee aan het nieuwe apenhuis van AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles. op Radio 501. 501. Ochtendgloor. Hip hip. Hip Oh! muziek, echte muziek. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. night was so lovely, but soon it went by. You're still in my arms, dear, although you were shy. Hello, een nacht, wilt u in het ochtendgloren, Rogier van Diesveldoren. Hè, nou wordt het toch nog gezellig. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Tijd om op te staan. Hey! Voor je het weet ben je 65. Weet je wat we doen? Nee! We beginnen gewoon helemaal weer opnieuw. Welkom terug in het tweede uur van het ochtendgloren. Dit is het 46e uur van deze marathon en we hebben nog 14 uur te gaan tot middernacht. Dit is eh, de Eagles met Doolin Delton, of ik moet zeggen dit zijn de Eagles, Doolin Delton. dusty plains, like graveyards filled with tombstones, waiting for the names. And a man could use his back or use his brains, but some just went stir crazy, Lord, cause nothing ever changed till. een nummer van The Rascals. En het heet It's a Beautiful Morning. En dat is het ook, want het zonnetje schijnt buiten. Radio Lijn viert feest tot, tot 12 uur vannacht. En Lange Frans die is er ook bij vandaag. En die kondigt gewoon een gloednieuwe dag aan. Dit lied is voor de krant, jongen midden in de nacht begonnen is. Die ik morgen zie. En ook voor de chirurg die vandaag moet opereren. Een beroemde voetballer knie. Voor mijn mannen in de bouw, op de stijger in de kou Als het huis ontwaakt En voor de rapper als mezelf aan zijn eerste kopje koffie Voor die op mijn al een liedje heeft gemaakt Voor de behanger die vandaag en daar begonnen is Om half acht of vijf die rollen heeft geplakt En voor het meisje dat om half negen rijk samen heeft En al om kwart voor negen is gezaakt Want dag, een nieuwe dag, een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Dit lied is voor Roxanne uit de nachtdienst. Ze dooft haar rode licht en ze slaat haar rang. En voor Peter die zijn vrouw die zwanger is een kopje thee brengt als ze zegt de baby komt eraan. Voor de studenten in de kroeg, 20 bier we echt genoeg. Nu op de fiets naar het Shawarma Paleis. Maar men met op zijn wacht, dan gebroken van de nacht. Maar met liefde het vlees voor ze snijdt Oh, die met frisse moed begint in een klas waar ze het never nooit redt. En voor het winkelpersoneel die staat te wachten op de baas, hij is te laat, dan nog maar een sigaret. En voor de schoonmakers op Schiphol die je vliegtuig uit de rommel moeten ramen van de eerste passagiers. En voor de moeder op de fiets, wind tegen in de regen, breekt de kinderschool, ze heeft nog een kwartier. dag. En voor Harry die gaat vissen met zijn vrienden op de allereerste dag van Harry's welverdiend pensioen. En voor het stel dat voor de tweede keer gaat trouwen omdat ze weer van elkaar houden en het over willen doen. Het voor de advocaat die iemand moet verdedigen waarvan hij zelf denkt, jij hebt het wel gedaan. Voor alle dertigers die toepak en Biggie Smalls nog helder op hun netvlies hebben staan. En voor de vrachtwagenchauffeurs en de belastinginspecteur en de dame van de stomerij. Begeleiders van gehandicapte kinderen, de roken die moet minderen, de koeien in de wei. Hey, hier komt weer een nieuwe dag. Hey, dit is weer een nieuwe dag. Gisteren is geweest, we moeten verder. Laten we hopen dat er altijd weer een nieuwe dag komt. Een dag met mooi zonnig weer. Een dag met nieuwe perspectieven. En dat hebben we hier vandaag op deze zondag ook. En Paul McCartney is er ook bij. En die heeft van zijn nieuwe cd hier My Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why she makes me certain that I can fly, and so I do without a care I know that someday soon the sun is gonna shine and she'll be there. This love of mine, my Valentine. if it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. wat jammer dat u fout begint. Hoezo? Ja, u spreekt met de Quizbas Lokale Radio en het heeft in de krant gestaan. U had moeten opnemen met daar ben ik dan, daar ben ik dan, de lokale radio van Alleman. Wat jammer. Nou, u, eh, we bellen nog een keer. Mhm. En als u het roept, dan wint u een prijs. Oh, de Quizbas van Alleman. Ja, dus wij leggen neer en we bellen opnieuw. Ja, oké. Daar gaat hij. Legt u meneer. Ja. Houd. Jammer. Wat is het? U zou toch meedoen aan de quizbast? Nee, dat was, ja, dat was mijn vrouw, hoor. Oh, maar die had op moeten nemen met uh, de, de leus, zodat ze de prijs had kunnen winnen. Waar gaat het over dan? Het is de quizbast van de lokale radio. Ja? De leus is, daar ben ik dan, daar ben ik dan. Waar ben ik dan, waar ben ik dan? De quizbast van Alleman. De quizdag van Alleman. Precies, wij leggen neer, we bellen u opnieuw en als u op die manier opneemt, dan wint u de nou, prijs. Maar dat doe ik dan niet. Oké. dat... Nee, dat doe ik dan niet. Oké, daar gaat hij. Waar ben ik dan? Waar ben ik dan? De quizman van Alleman. Ja. Ja? Ja. En wij eh, laten u nu horen. We starten een band en dan horen we vanzelf welke prijs u gewonnen heeft. Oh. Hier komt hij. Ja. Een slipsnifter kijk aan, een Brabantse slipsnifter heeft u gewonnen. Nou, kijk eens aan. Dat is mooi, hè? Dat is fantastisch. Had u al een slipsnifter? Nee, dat heb ik niet. Nee, het, het zijn, eh, het zijn nieuwigheidjes, hè? Oh, zijn allemaal nieuwigheidjes. Ja, een Brabantse slipsnifter, dat is voor het reukvermogen. Wilt u met rits of knopen? Ja. Want het is een, eh, een het is een, een, een, nieuwigheidje, een Brabants nieuwigheidje. Het is een slipsnifter met een spoeipoepgat. Ja. U, eh, u, had er wel eens van gehoord, hè? Ik had er wel eens van gehoord, ja. Precies. En, en nou hebben ze het nieuw, hebben ze dat slipsnifters met een spoeipoepgat gemaakt. Oh. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Ja. Hè, dacht ik. Ook, voor de, ook voor uw vrouw misschien? Zonder enige verplichting verder, hè? Eh, nee, behalve dat u hem af en toe moet dragen. Dat ik hem altijd moet dragen? Ja. Nou, niet altijd. Nee, maar... Eh, u kunt hem dragen. Ik een beetje reclame maken. Nou, een klein beetje. Met, er zit een handvat aan, dus als u dan één keer de straat op en neer ermee wil lopen... Oh ja. Dat is al voldoende. Ja? ja. Nou ja, dat doen we dat. Daar vinden we wel toe bereid. Dus ja. we kunnen u weer zien wandelen met een originele snipsnifter, met handvat, met gehad. Ik doe er voor uw vrouw een bosje gordelroos bij dat is leuk. Leuk, hè? Ja. Voor de zondag? Heel leuk. Wilt u rode ja. of witte gordelroos? Nou, ga je wel rode. En wij geven een mooie bos een rode gordelroos. Ja. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, Graag gedaan. Dank u wel. Ja, hoor. Dag. I was a sailor first. I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you, said goodbye to Madron Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. red lights were on with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked tough. We didn't have much, but we had enough. for those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you. Say goodbye to Admiral Grove. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't. Liverpool van eh, Ringo Starr van het album 8. En eh, Ringo Starr die heeft eh, beloofd aan zijn fans dat hij op iedere nieuwe plaat die hij solo zou uitbrengen een nummer zou zetten dat over Liverpool gaat. En hij houdt zijn belofte, want dit nummer staat er dus op. En het album wat hierna komt, daar staat ook een nummer op over Liverpool. Maar die heb ik laatst al gedraaid in donderslag. En vandaag heb ik gekozen voor deze van het album 8. Um, het zonnetje schijnt hier. Ik zie allemaal vogels in en uit de tuin vliegen. Het is uh, momenteel heel erg rustig. De meeste collega's zijn naar bed gegaan van de nachtdienst. En die zien we vanavond allemaal wel weer terug aan het eind van deze Radio 501 uh, eh, marathon. Vanwege onze derde verjaardag. Eh, ja, en we hebben natuurlijk altijd nog hele mooie platen voor de ochtend. Zoals deze. Angel of the Morning van P.P. Arnold. There'll be no strings to bind your hands, not if my love. 더 what I wanted now. Goedemorgen. Een goed nieuwe plaat is de laatste uitgebracht door Akte en de Munich. En dat eh, is van hun laatste cd. Niet op een voetstuk staan. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel. rustig op een voetstuk staan. Je scoort 2-1 in de finale, men wijst een mooie sokkel aan. Je staat er net of iemand vraagt, hoe is je huwelijk misgegaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. De mooie heldgevel, mooie heldgevel. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je vindt het juiste medicijn, men doet geweldig goed gedaan was wij niet eerst heel ziek, dan was jij nooit op zoek gegaan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je was de eerste op de maan. Komt er verdomme net vandaan. Dan komt er stevast wel een kneuter. Hij kan de fles niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. dat je het weer gaat verkloten. Het toffen van zo'n voetstuk, mocht je er ooit eens op gaan staan. Je ziet je vijand veel beter komen hier dan daar bij jullie onder. als je het zelf wilt proberen om, om, op een goed stuk te staan, probeer het dan eerst op een krukje. Maar doe het dan vanmiddag, want als je nu nog duf bent, donder je zo de krukje af. Dit is Waylon, The Escapist. Time's up, gotta move on. No way I wait another day. Tired of sleeping tears on a pillow.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 Goedemorgen voor de laatste inschakelaars. We zijn bezig met de ochtendgloren tot 10 uur. De volgende plaat die ik heb voor jullie, dat is een, een mooie plaat van Miss Montreal samen met Frank Boeien. En die plaat hebben ze opgenomen in 36 uur tijd. Het is niets. Niets is wat het lijkt. Nog steeds niet. De dagen gaan voorbij. Het is nooit nooit anders geweest dan wat jij wilde van mij. Maar ik hoop, genadig is de tijd, heel misschien, ja, heel misschien, op de vlucht voor wat er komen gaat Hoe het was, de rivier niet we te zien, jij en We namen elkaar mee, hoe zou het zijn? Het is geschreven in de wind, hoe dan ook, voor dat jij. van mijn rust. Het berooft me van mijn droom. Die blijft me achtervolgen. Die blijft me altijd bij. Ik Dat nummer werd geschreven in Studio 9 in 36 uur tijd en opgenomen. We gaan eventjes naar Down Under, vlees the Pen, waiting in the rain. Walking down the street, chicken cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to conclusion. Right is might is tight. Walking. Walking in the rain. in all your jesters, enter all your fools. Sit down, no, no. Ogre, go. Trip the light, fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion. Mm, up your lips. Walking. Walking in the rain. Walking. Walking in the rain. Toepasselijk dit nummer Walking in the Rain, het regent buiten. En dit is Frank Sinatra, de Coffee Song. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions. So they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, cause they've got to sell their quota. And the way things are, I guess they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice. You'll see no potato juice Cause the planters down in Santa's all say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They got an awful lot of coffee in Brazil. need savor. Coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why they put coffee in the Java in Brazil. No tea, uh-uh, or tomato juice. You'll see no potato juice. Cause the planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunking doesn't take a lot of skill. They got an awful lot of coffee in Brazil. Mijn uh, collega's voor het volgende uur zijn ook weer binnengekomen. Ik ben er tot 10 uur. Daarna gaan we overschakelen naar een nieuw programma. Kunt u weer twee uur lekker luisteren tijdens deze Radio 5 Lijn eh, Marathon.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 Of is hij al uitgekomen, dat weet ik niet precies. Maar ik vind het een mooi nummer, Shadow Days. En het gitaargeluid lijkt een beetje in de sound van George Harrison. Sadeiko gaan we doen. Lekkere muziek voor de ochtend. En het heet Don't Mess With My Tutu. toot toot. Don't mess with my toot toot. You can have the other woman, but don't mess with my toot toot. Don't mess Morgen Roland, ik eh, zie dat je op bent en dat je van de ochtend geniet. Dat je weer een voortreffelijke paasochtend hebt, want het is eh, vandaag uh, palmpasen. Het houdt in straks om bieruur een palmpje, dat heb ik al in het begin gezegd. Maar voor de luisteraars die, die net inschakelen, die weten dan wat ze om bieruur moeten gaan drinken. Dit is Gilbert O'Sullivan, One Drink Too Much. You van het programma. En dan hebben we toepasselijke muziek, The End of the Line. This is the end of the line. I've clearly the line. hoop dat jullie genoten hebben. Mijn eh, twee uur zitten erover op. Het ochtendgloren is tot een eind gekomen wat mij betreft. We gaan eh, de dag verder tegemoet met misschien veel zon en hopelijk geen regen. Eh, mijn collega's die staan klaar voor de volgende twee uur. Maar altijd trappen we dan nog eventjes na dit uurtje met een plaat die ook over het eind gaat.